Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Premier Rutte en coronaminister De Jonge staan rond deze tijd voor een hele rits camera's. Het kabinet houdt geen grote persconferentie vanavond, maar wil de pers wel even bijpraten over hoe het gaat met de coronacrisis Het legt verslaggever Lars Geerts uit. Daar gaan we waarschijnlijk horen dat we nog even geduld moeten hebben. Ehm, en dat we ons nog steeds heel erg aan die regels moeten houden. Het kabinet wacht nog even af of de coronabesmettingen af gaan nemen door de maatregelen eerder... voor ze weer nieuwe maatregelen nemen. Volgens het RIVM stijgen de coronabesmettingen nu minder hard, mogelijk door die maatregelen. Maar dat weten ze nog niet zeker. De Tweede Kamer is akkoord met een forse loonsverhoging voor het zorgpersoneel. De manier waarop dat akkoord tot stand kwam, dat is wel opvallend. Iemand van de ChristenUnie stemde per ongeluk voor in plaats van tegen, waardoor er net een meerderheid was. De vraag is wat het kabinet er nu mee doet. Je moet niet harder dan 30 km per uur mogen rijden in de bebouwde kom, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu is de standaard maximumsnelheid daar 50. Op veel plekken mag je al niet harder dan 30. Volgens de partijen GroenLinks en SGP wordt door die snelheidsverlaging veiliger, vooral rond scholen. En bedrijven die boodschappen bezorgen kunnen de vraag naar wc-rollen en potten pindakaas bijna niet meer aan. Heel veel mensen willen zo'n karretje die kratten met boodschappen komen brengen, merken ze bij Picnic. In de zomer hebben we heel veel extra huishoudens kunnen uitnodigen. Eh, maar nu zien we dat, ja, zeker met, met de meest recente maatregelen, we enorm veel extra mensen bij ons willen bestellen. En die kunnen we niet in één keer allemaal helpen, dus we schalen enorm hard op. Ze nemen meer bezorgers aan en rijden met meer karretjes. Maar de vraag is volgens de Consumentenbond of mensen ook na corona de boel nog laten bezorgen. zijn ook wel mensen die aangeven, ongeveer een kwart van de panelleden, van nou, ik doe het nu echt om die drukte te vermijden. Maar in de toekomst eh, verwacht ik toch dat ik er weer minder of helemaal geen gebruik meer van zal maken. De bond zegt dat er 250.000 klanten bij zijn gekomen in een paar maanden. Krijg je het weer nog. Vanavond nog kans op regen, vooral in het noorden. Het koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen een zonnig begin, later komt er vanuit de kust regen aan...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 Een lekkere song om mee te beginnen. The Price We Gotta Pay van Isaac Jacob in samenwerking met Mike Harmeyer. Sometimes feel at home part of the price we gotta pay just to hear boys you got it made. There's been times I take the stage and I can barely even remember my own name. Empty whiskey bottle de maand. In het eerste uur hadden we al een duet van Janie Freaky. Nu opnieuw een tweetal duetten. Met het prachtige On My Knees scoorden ze samen met Charlie Rich nummer 1 in 1978. From Time to Time nam ze samen met Larry Gatlin op in 1987. Nummer 1 Country Hit. one what we make of this moment. Can we see past the fear of knowing they won't be here? And that all we've got is exactly what we make of this moment. Cause from time never Jesus Red Wine en Patsy Klein, wordt door Victoria Bailey teder afgesloten met Travel in Kind. Een waarschuwend verhaal over de strijd om een relatie te onderhouden met een muzikant die het grootste deel van de tijd onderweg is. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. the sun. Her eyes lit with wonder, heart is taking, I'm moving along. crossroadsmusic.nl van deze week. Het origineel hoorden we in het eerste uur van Merle Haggard. Voor de cover gaan we naar het Australische tweetal Adam Harvey en Lee Cunningham. got geluid dat is gebouwd voor honky-tonks, snelwegen en alle plaatsen daartussenin.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 Johnny Bush, de country singer-songwriter die vooral bekend is geworden door het schrijven van Willie Nelson's hit Whiskey River, is overleden. Hij werd 85 jaar en overleed aan een longontsteking. Johnny Bush, die een goede vriend van Nelson was, was populair in zijn geboorteplaats Houston, waar de honky-tonk artiest vaak optrad voor grote menigten. Op zijn website staat dat zijn volgende show op 8 november in de Lone Star State zou plaatsvinden. Maar vanwege de pandemie van het coronavirus is verschoven naar maart 2021. Helaas komt er door zijn overlijden niets meer van. big enough to slow me. I never have seen a river that's too wide. There ain't no jail tight enough to lock me. There ain't no man big enough to stop me. I'll be there if you ever want me by your side. there if you ever want me by your side. by your side dat was I'll Be There. Ook Right Back in Your Arms staat scherp. En natuurlijk gaan we ook luisteren naar Whiskey River. right. country. achter Nu weer naar het heden. Dit is het soort songs dat je zou willen spelen op een dancehall podium als je binnenkomt. Of een song die uit de jukebox komt als de band er nog niet is. Say Goodbye was van Tessie Lou Williams. Nu aandacht voor I'm Not Going Anywhere van Shane Owens. giving up Your heart is filled with sorrow wonder if I'll be around. and if times get tough, could I leave tomorrow? Don't ask me if I'll stay. sunshine down on a new day. Have a little faith in me when I tell you I'll never leave. No, I'm not going anywhere. For worse or for better, I'm all yours forever. Sometimes life just ain't fair. Mike Allen Ward heeft songs geschreven voor Faith Hill, Dirks Bentley, Mel Tillis enzovoort. Maar zelf kan hij er ook wat van. Dat blijkt wel uit songs als Forever Will Never Say Goodbye en Going Where the Wind Takes Him. Gewoon fraai eigen werk. Crossroads. Honky Tonkin. There ain't no honky tonkin' going on today. And if old Hank was still around, I don't know what he'd say. From Austin up to Nashville and New York to LA. No honky tonkin's going on today. The doors are locked the bars are closed, the neon's all shut down. And everybody's stuck inside, but not a soul around. Dancing on the rug at home, well, it just ain't the same. But there ain't no honky tonkin' today. Well, I'm ready to dress up and go run around the town. Dance some on a sawdust floor, hear my favorite sound drink or two or three or five would make me feel alive. But there ain't no honky tonkin' that one day soon they'll let me walk out of my door. and we'll go honky tonkin' once more. Well, I'm ready to dress up and go run around the town. Dance some on a sawdust floor, hear my favorite sounds. A drink or two or three or five would make me feel alive. But there ain't no honky tonkin' Los Texmaniacs zorgt ervoor dat het Spaanse erfgoed van Texas wordt vertegenwoordigd met I. Te Quiero Ver. Maar dat vind ik wel een beetje lang duren. Ik hoop je volgende week weer te treffen.